Lot Lewin met het NOS Journaal. Bart C., de verdachte die vastmoordpoging gedaan. Hij ligt in het ziekenhuis. Hoe hij heeft geprobeerd zich van het leven te beroven... wil het Openbaar Ministerie niet bekendmaken. De 27-jarige man werd vorige week zondag opgepakt... op verdenking van het misbruiken van twee zusjes... in een buitenschoolse opvang in de beeld waar hij werkte. Nadat zijn arrestatie bekend werd, zijn er nog meer aangiftes gedaan. De Spanjaard die gisteravond werd opgepakt bij de Maasilo in Rotterdam is weer vrijgelaten. De man viel op in zijn bestelbusje door zijn rijgedrag. Hij bleek gedronken te hebben. De gasflessen die in het busje lagen had hij nodig voor zijn werk. Hij is monteur. De Spanjaard heeft volgens de politie niks te maken met de terreurdreiging. Hij is geen verdachte meer. Een Britse vrouw die beweert slachtoffer te zijn van aanrandingen en verkrachtingen moet voor tien jaar de gevangenis in. Haar beschuldigingen zijn verzonnen volgens de rechter. Ze is veroordeeld voor mijneed en belemmering van de rechtsgang. In totaal deed ze aangifte tegen vijftien mannen. Een van hen werd veroordeeld tot zeven jaar cel. De zaak kwam aan het licht toen een vriendin van de 25-jarige vrouw naar de politie ging. De man uit de gevangenis is inmiddels weer vrij. De Nederlandse hockeysters hebben in de Amstelveen de finale van het EK bereikt. Ze versloegen Engeland in de halve finale met 1-0. Het hockeyteam neemt het zaterdag in de finale op tegen België. En FC Utrecht heeft zich niet weten te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. FC Zenit was te sterk en versloeg Utrecht na de verlenging met 2-0. Het weer dan nog, het blijft vanavond en vannacht vrijwel droog. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het rustig zomerweer, het wordt 22 tot 25 graden.